Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Hart van benzine en hele beker knieën in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en zo'n chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engel in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje klassiekers.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 Rock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, enough, no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing all like a choir. Come here, Sean, come give me little light, spark it up.